Wilt u als ondernemer meer omzet? Adverteer dan op Moerdijk FM, het radiostation uit de regio waar uw potentiële klanten naar luisteren. Adverteren op Moerdijk FM is goedkoper dan de krant en veel effectiever. Informeer naar de mogelijkheden. Mail info@rtvm.nl.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 Hoi. Hi Nino. Hoe is het, jongen? Ja, goed. Wacht even. Even alles aanzetten. Oh, wacht. Ja, de jongen komt net aanlopen. Ja, altijd te laat, Precies om 9 uur kwam hij binnenstormen. Goed. Ja, alles eh, doet het? Ja. Kun je me horen? Ja. Goed zo. Wat gaan we doen vandaag? Heel veel liedjes draaien. Allemaal kerst. Yes, ik heb ook kerstachtergrondmuziek van. Ja, eh, we gaan gewoon twee uur lang alleen maar kerstmuziek draaien. Dat is het plan. En eh, niet alleen eh, de klassieke... Ehm, ja, de, oude liedjes. Nee, niet de... Nee, weet je wel, niet Sky Radio liedjes. Precies, alhoewel ik er net eentje gedraaid heb, maar die is gewoon eigenlijk best wel lekker. Mariah Carey. Die mag. Al is het alleen maar omdat ze dikke tieten. heeft. Goed, nou ja, dat is een beetje het idee, dat is een beetje het niveau. Dan heb je het ook gelijk door. <laughs> Goed, twee uur lang alleen maar kerstmuziek. We hebben ook kerstcumu. Als je een beetje nadenkt, weet je het misschien allemaal goed, het komt allemaal vanzelf. Eh, we beginnen met de Moerdijk FM single van de week. Dus is The Killers met een nieuwe kerstsingle, wat een toeval. Dit is Boots. walk in the snow Couples holding hands, places to go Seems like everyone but me is in love Santa, can you hear me? jij lief geweest dit jaar, niet nou? Hartstikke. Ja, dacht ik wel. En jij? Ik ben altijd netjes. Even een checklistje. Ehm, open hard aan. Oh, je geluidseffecten. Godverdomme, zo'n illusie. Zit je dan nou met een papier zo? Ja, Oké, eh, <laughs> heb je dat thuis gedaan? pakken aan? Ja, ik goed. ja, je muts is mooi. Dankjewel. Gluwijn? Nee. Nee. nee. Ah, zo. Zo. Proost, hè? Het is eh, weekend, jongens. Goed, eh, kerst, eh, kerst, kerst, Keizerrijk, Nino Zonneveld, Koert Keizer. En dit is Bianca Ryan. Zal het dit jaar eh, sneeuw zijn in eh, Afrika? <laughs> Ik denk het weer niet hoor. <laughs> ik ben ook bang voor niet. Dat was band Do They Know It's Christmas. Daarvoor Bianca Ryan. And Why Couldn't It Be Christmas Every Day. Zijn en ik draaien onze favoriete kerstplaten tot 11 uur.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 bekend van eh, Let's Dance to Joy Division, hebben ook een kerstplaat gemaakt. Ik moet even op YouTube die clip checken, is vet. En uh, doe maar nog aan verzoekjes even. Ja, voor mij mag je, ja, oh, zeker. Je mag mailen naar studio.moedijkenfan.nl of twitteren at keizerrijk.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 Het gaat natuurlijk over de geboorte van Jezus Christus. En Jezus Christus, uh, moeder, was natuurlijk de maagd Maria. Nou ja, sorry, maar ik heb nog nooit <laughs> gehoord van iemand die ehm, maagd is, en maar toch moeder kan worden. Eh, en de gasten van South Park ook niet. <laughs> en die hebben een nummer gemaakt en dat is The Most Offensive Song Ever. Dan heb ik gelukkig al een gecensureerde versie. Dus alle smeerlapperij wordt gezongen door Kenny. Kenny is die gewoon jongen, weet met die, die muts op die... Uh, eh, Zijn dus je niet, nee. nee. Dus, uh, maar oké, ik, zal even het, uh, het refrein weggeven. You can suck all the dick you want and still be a virgin. Mary! Dit is South Park the most offensive song ever. still a and still be the mother of Christ. If there's no room at the inn, then it's not considered a sin. That's right. Then three wise men did appear, bearing gifts of myrrh and such. They shared But again, Gabriel appeared to her, and this is Miss Montreal met Being Alone at Christmas. En nu krijgen we natuurlijk een geniaal nummer van eh, Paul McCartney en het kikkerkoor. Oftewel de Frog Corps. We all stand together. Boom. together thousand miles is very far through the snow. I think of you. far. The snow came falling down, gets colder day by day. I miss you. I hear people singing, it felt like Christmas time. Christmas time, I hear people singing. It felt like Christmas time. Coldplay met 2000 Miles en natuurlijk een, eh, een cover van The Pretenders. Die goed jongen. Ja, netjes Het volgende wat ik, eh, eh, klaar heb staan, dat zit echt de hele week in mijn hoofd. En met als gevolg dat het ook echt in, de hoofd zit van iedereen met wie ik omga. Want ik ben het voortdurend aan het zingen. mensen worden echt een beetje gek van mij. Met, nou ja... Hey, ga je mee?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 Adverteer dan op Moerdijk FM, het radiostation uit de regio waar uw potentiële klanten naar luisteren. Adverteren op Moerdijk FM is goedkoper dan de krant en veel effectiever. Informeer naar de mogelijkheden. Mail info@rtvm.nl. Moerdijk FM, het station waar u nieuwe klanten ontmoet. Keizerrijk. Moerdijk FM. En met Chris Ria beginnen we het tweede uur van Keizerrijk. Ik ben Koert Keizer. En we hebben een verzoekje. En we hebben een verzoekje. Oh, en ik ben Nino Zonneveld. Nino Zonneveld, goed, ja. Voor het geval je hem nog niet herkende. Ja. Nino, oftewel... ik maak, ik maak, maak hem nog één keer, oké? Eén keer het woord je. Nino, het niet interessante neukobject. Haha, <laughs> lachen. Goed, en we hebben een verzoekje. Eh, een vriend van mij, die, eh, <laughs> die twitterde mij gisteren eigenlijk al. En die wilde heel graag ehm, Katja en de jeugd tegenwoordig. Dus eh, zei ik, nee, doe ik niet. Nee, doe ik, zei ik niet. Ik zei, doe ik wel, want... Die is leuk. Want die is vet. Dus was ook, die had ik sowieso eigenlijk al op het lijstje staan. Want ik, ik vind hem gewoon eh, heel strak. Was ehm, voor het televisieprogramma Katja versus Bridget. Bridget had een heel matig nummer samen met Jan Smit opgenomen. Gaan we niet draaien. Dat is gewoon kut. Ja, die, ja, die is opnieuw uitgebracht, toch? Ja, samen met Monique Smit. En die is zo mogelijk nog kut, kut. Beetje intilt uh, eh, gedoe daar. Smerig. Maar die de eh, dus het nummer wat Katja aan de jeugd tegenwoordig, die is uh, maar redelijk, nou hit is een groot woord, maar het is wel redelijk aangeslagen. Hij is ook gewoon vet. Dus uh, dit is Katja, de heeft tegenwoordig. En ho, ho, ho. Hallo nou, lieve mensen, heeft er iemand een piek voor me? Ik wil me gezellig voelen. mijn rechterhand. Waar taal is kerkelam. Je is kon vechten dan.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 Laat het witte vlokken sneeuwen, doe je best. Het is kerstmis, jongens, maak me gek. Vier kerst met Fabergé, kakoen, blue en champagne mee. Champagne mee. Kijk een clipper met zijn PSP. Check mijn rest, maar een pak met biezen van Chanel.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 Vorige kerstmis ging ik te hard in deze keer doe ik dat weer Fiesta to the park, kom uit de afval en hou mijn neus rood Net dus als Rudolf Leeg had voor de kerst Mijn dus drink die fles Leeg, want het is kerst Ik zeg Mijn dus drink die fles Leeg misschien met een sorry. Zo. Sorry. En eh, ja, het is eigenlijk net zo lekker nummertje natuurlijk als die van... eh de, de, wat zeg ik? Wat wij zeggen niet nou. Ja, hoe heet die nou? Kondig het dus professioneel af. Van Queen. <laughs> Natuurlijk. Queen. Komt er nog aan, hè? Ja. Dan ook weer eh, Thank God It's Christmas. Ja, komt eraan. Eerst nog ook oude, oude meuk uit de jaren 60. The Kings, Father Christmas. En ook dit jaar worden gewoon nieuwe ons gemaakt. Het was Hurts, die ken je nog van Don't Let Go. Never give up, it's just a wonderful... Sorry, nou, <laughs> die dus die hebben oh, <laughs> het nummer gemaakt. En deed heet All I Want For Christmas Is New Year's Day. En Nino, jij hebt iets heel speciaals voor ons meegenomen. Ja? Speciaal, ja. Oh ja. ja. <laughs> Weet je nog wat je zei voordat je je bier ging ratten? Dat, dat, dat. Ja, ja. ja. Eh, ja, een lekker oldschool nummertje. Oldschool, hè? Oldschool, dat is het gewoon nog steeds eigenlijk. Jaren 90. Ja. Two Brothers on the Fourth Floor. En Christmas Time. Lekker hoor. Even een rondje hak, jongens. doesn't matter if you're black, white, yellow, brown, or red. If you're rich or poor. So let's all join hands, cause we are the new generation. And we will sing this song together all over the world. presents are opened and dinner is done. The ball games are over, the other team's won. So if he seems a little out of sorts, already bored with his new Christmas shorts, you can give his spirit a lift with just one more gift. little Christmas blowjob will brighten up his day. Just a little Christmas blowjob will soothe his care away. You'll hear the church bells ringing. He'll grab your bouncing curls and festoon your face till it's dripping with pearls. Just a little Christmas blowjob his day. Just a little Christmas blowjob will soothe his care away. You'll mumble Merry Christmas and oodles of good cheer, and then he'll reply, Can the chit chat, my dear? Just a little Christmas blowjob will wrap up tweede nummer over hè <laughs> Is je opgevallen? Ja, Eerste nummer was... Het eh, gaat hier over seks of over kerstmis hoor, volgens mij. Seks of seks tijdens kerstmis. Nou, oh Onder de kerstboom. Dat was uh, Durwood Douche en A eh, Christmas Gift. Dus haakjes Just Another Christmas Blowjob. En uh, vorig uur hadden we natuurlijk nog de most offensive song in the world van South Park. En ik moet je zeggen, er komt nog een nummer aan wat over pijpen gaat tijdens kerst. Ja, reet goede radio hier hoor. Ja, <laughs> het blijft wel keizerrijk hè. Het is... Fatsoenlijke muziek en onfatsoenlijke praat natuurlijk. Goed, zo eh, zometeen... Of andersom. Of andersom, dus nou ja, fatsoenlijk eigenlijk. Eh, zometeen komt de Cumu eraan. Als je een beetje bekend bent met de, de kerstmuziek, dan weet je al wat, wat, wat de kutte, kutte, kutmuziek gaat zijn. Maar eerst nog even eh, een, een klassieketje, hè? Een lekker klassieketje. Een lekker cliché nummertje. Een lekker cliché. Dit is Slate Merry Christmas everybody. En ook de jongens van NSYNC hebben een eh, kerstsingel gemaakt. Iedereen het hè, tegenwoordig. Iedereen, ja, tegenwoordig in de jaren negentig helemaal. Het nummer heette Merry Christmas, Happy Holidays. Dat had je vast wel gehoord. Want het is natuurlijk gewoon... <laughs> Wat ze dat zingen? Eh, hey, is dit... Eh, ja hoor, is het tijd voor... Koorts Q. Ook al is het een speciale kerstaflevering en heb ik Nino te gast. Of te gast, als co-host. Ehm, we gaan gewoon, natuurlijk gewoon kutmuziek draaien. Ik zal nog even uitleggen voor jou. Als het de eerste keer is dat je luistert, hey, dan eh, leg ik nog even dit item uit. Ehm, <laughs> op YouTube staan gewoon een hoop Mongolen. Dat is eigenlijk weet je, al het punt waar, waar, waar ik mee begon. Op YouTube staan zoveel Mongolen en iedereen denkt dat hij talent heeft. En iedereen eh, maakt, brengt nummers uit en gooit ze op YouTube. En uh, gooit er een clip bij en het zijn allemaal idioten. En ik, nou ja, ik haal ze van YouTube af en ik draai ze op Moedijk En ik vertel ze hoe kut ze zijn. Dat is eigenlijk het, hele idee. Koets, kumu, kut muziek. En, nou ja, ze zijn echt kut ook. En het is Altijd. standaard super kut. Ehm, nou ja, en er is ook één echt hele kutte kerstplaat. Ehm, ik vraag me af hoe ver het serieus is, maar nou ja, de mensen... was eh, een, soort van of televisiehit, ergens begin jaren 10 zeg maar, dus 2002 eh, of zo, denk ik, zoiets. De Tokkies. Ja, 2001. De Tokkies heb ik het over. En die hebben één kerstplaat gemaakt op hun eh, hoogtepunt van hun populariteit. Door iemand uit Zevenbergen, volgens mij. Is dat zo, ja? Ja, die werkt. Die heeft hem geschreven, volgens mij. <laughs> Die heeft zo geschreven. Is, is iemand die heeft het <laughs> geschreven? Nee, serieus. Ja. Eh, <laughs> ze hebben eh, tokkies, eh, verre kerst in het nummer. Het is eigenlijk gewoon een opsomming van woorden die met kerst beginnen. En nou ja, de ASO-familie uit, volgens mij, Zeewolde of zo wonen ze Nou, Goed, de tokkies en verre kerst is... Koorts cum Van deze week. En het begint al super kut met een uh, steeldrum. En dan gaan we. Dit is maar, dat merk ik wel. is ma. <laughs> dat is gewoon dat is Maar Maar ik sta in de kou, mijn huis oh, eh, Moet je luisteren hoe ze het meter beheersen. In de kou. Laat me echt hier niet langer onder sneeuwen. Dus wij gaan er lekker tegenaan. Oh, oh, is oh, Israël. Israël. Ja, nee, Israël is veel te ver weg geweest. Oh, oh, de kinderen mogen ook wat zeggen. En veel te duur. te duur, want ik kan niks betalen als je in Assen vol bent. Kerstwaken, kerstmis, kerstkrans, kerststol, kerstviering, kerstbeen, kerststaaf, kerstweer, kerstbrood, kerstkaak, kerstbeen, nou, kerstrapport, kerstkoek, kerstkring, kerstklok. Het is alles <laughs> kerst wat de klok slaat. Maar ik sta in de kou, mijn huis daar moest ik uit. Waarom ken ik de tekst niet? Laat me echt hier niet oh ik heb een research gedaan voor dit, voor dit oh, item. Oh ja, dat is wel Research was het. Tussenuit. Australië. Hou je bek. Ja. Dat is net maar een vlodder, hè? Ja, ja, maar, dan echt. Is het, is het dat niet? <laughs> Kerstmorgen, kerstdag, kerstavond, kerstnacht, kerstlied, kerstgedicht, kerstconcert, kerstpreek, kerstpakket. Hou je bek, kutmaat op. Kerstlint, kerstgeschenk, Het is alles kerst wat de klok slaat. Maar ik sta in de kou, mijn huis dat moest ik uit. Ik laat me echt hier niet langer onder sneeuwen. Dus wij gaan er lekker tussenuit. Nou, dan wil ik maar eh, naar Spanje. Oh. Heb je daar wel geld Kerstbo? Ja, Kerstbo? Ja, ja, dat Kerst... het plaatje. Eh, eh, volgens mij zijn ze gewoon het opsommen wat ze allemaal opgegeten hebben. Er was een stuk gemaakt was, hebben. was ze bij de buren de, de tuin in de fik gestoken Beste Christine. En beste Dick. We zitten hier gezellig aan de buiten te genieten van een lekker glaasje sangria. Net zo'n zakje. Kijk daar die mooie man. Hou je bek. Zijn die naar Sangria? Ja, Dat is gewoon een Schultenbouw was ze daar En een gelukkig nieuwjaar. Allemaal. Je zou maar in het koortje zitten. Merry Christmas. <laughs> Dit hebben we moeten inzingen. <laughs> nou ja, oké. Ook in de kerst, speciale kerstkeizerrijk hebben we een cumu. Een goede cumu. Ja, een kutte cumu. Een kutte cumu, dus een goede cumu. Ja. Dit waren de tokkies en een Zo, rust. prachtige ensemble verre kerst. Het is tijd voor weer fatsoenlijke muziek. Dus Blink-182 en Happy Holidays Your Best. Het gaat hier over pijpen. It's Christmas Eve and I've only wrapped two fucking presents. Christmas Eve and I've only wrapped two fucking presents. And I hate, hate, hate your guts. I hate, hate, hate your guts. And I'll never talk to you. just eats seven fucking hot dogs and he shit, shit, shit his pants. He's always fucking shit his pants and I'll never talk to you again. Unless your dad'll suck me, I'll never talk to you again.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 Toen dacht ik, dan maar herder. dan sta ik wel wat achteraan. Maar dan schuif ik naar voren steeds verder, tot ik naast Marlijn kom te staan. Ook eerder mocht ik niet spelen, en Paul en Yvonne die werden de os. De rol die ik kreeg moest ik denken. gewonnen was enkel alleen om de reden dat hij als voorkamp voor schub met me liep. In mijn eentje speel ik geen ezel, riep ik maar toen zei Marjolein. Laat een ander was Kinderen voor Kinderen met de kerstezel. Ja, en was die nou de voorkant of de achterkant eigenlijk? De achterkant. De achterkant. Nee, hij is de kont. En eh we zijn nou iemand aan het bellen die het niet opneemt, of wel? Als het goed gaat hij over. Ja. ja hoor. En in één keer, hoor je Hoi met Ton. Hey Ton, met goed. En Nino. En... <laughs> Hey, hoe is het jongen? Goed jongen. Ton van Hoofd, dames en heren. De hoofdradio en tevens samensteller van Art of Noise Radio. Het programma wat hierna komt. Eigenlijk. Eigenlijk. Eigenlijk, ja. Zeg Ton, eh, hoeveel mensen luisteren daarna naar de Art of Noise? Uh, ik denk niet al te veel. Is het misschien goed als wij nog... We hebben nog wat kerstmuziek over. Is het misschien goed als wij nog een uurtje eraan plakken? Jawel. Ja? Of wat ben je toch een held, Ton? <laughs> Voor jullie altijd. Verdomme. Dat is mooi. Nou, dat gaat oh, Nino is er ook. Nino is er ook, ja, ja, tuurlijk. Luister je niet? Wat de fuck? Ja. Ik ben het, eh, ik ben net weer terug binnen, jongen. Oh. Het was een lange afloop. Ik klundig bij kaarslicht. Ja, was dat? Was het mooi? Ik zou, ik, zou niet, ik zou niet goed bezig zijn als ik niet aan mijn lichaam zou denken. <laughs> je bent de kroeg in geweest dus? <laughs> nee, ik ben even wat eten wezen scoren. Oh. <laughs> Hadden we niet van je verwacht hoor. Geen pizza's. je kent ze hè. Nee, maar dan, eh, dan plakken wij nog een klein uurtje achteraan, dan weet je dat ook. Uh. Want je had toch niks voorbereid, toch? Ik zag, ik zag dat je gewoon niet het is weer zo'n week. Het is weer zo'n week, hè? Ja. Net als al die anderen. Ja, vaak wel. Nou, prima. Eh, dan, doen wij nog lekker derde uurtje Keizerrijk eh, kersteditie. Komt goed. Oké. Hey Ton, vast een goed weekend. Dankjewel. En eh, we hebben een verzoekje. Jij hebt een verzoekje? Ja, Wham! Last Christmas. Dat doen we dan gewoon, hè? Erger hè? Nee, er is een Solwex versie van die... oh, oh, oh, oh, oh stop hem! Staat hij in, het PC? Nee, dan ga ik zo alleen even voor zorgen. Oh, oké. Nou, dan eh, draai ik nu gewoon het origineel. Fuck it. En dan <laughs> doen we straks in, uh, na 11 doen we de, ehm, doen we de, de Solex versie.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 Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stro. De heilige geest die hing daar te schijnen aan het plafond. In zijn blauwe training, zijn purperen plastron. Op dat moment zei Jozef, kijk dat is hier mijn kleine. We zien maar zijn neus, het is helemaal de mijne. De heilige geest moest lachen, ha, och arme sukkelaar. Die kleine die is van mij, want ik was de vaar. Jozef gaf de geest een goeie mot op zijn gezicht. Toen zaten ze meteen zonder klank en zonder licht. Jezus is geboren, halleluja, Jezus is geboren in een bakje vol stro. Ze bleven daar maar zwaaien met hun vuisten in het rond. De os en de nezen lagen knock-out op de grond. Toen kwam God de Vader en hij sprak, dit is mijn zoon. Nu stonden ze te gapen, nu zaten ze daar schoon. Jozef kon niet volgen en die is beginnen zuipen. En Maria van fronten die wist ook niet meer waar kruipen. Dan werd me daar een kermis, dan werd me daar een klucht. Toen viel er nog een nest met engelen uit de lucht. Ah, Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stroom. Jezus nam zijn fles met pap en en heeft nog grap met verse piesdoek aangetrokken. Hij zei vrede op aarde aan iedereen die dat wil toen werd weer alles kalm en alles werd weer stil. Hij had er daar genoeg van en hij ging er maar vandoor. En trok zijn aureoeltje scheef over zijn oor. Hij is gelijk nog groot en is een sportwagen gekropen. Al wie dan mij volgen wil zal vreed hard moeten lopen. Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stro. Jezus is geboren, halleluja, in een bakje vol met stro. Ik begin een beetje gek te worden van die belletjes de hele tijd. Eh. <laughs> Elke nummer. <laughs> nummer. begint het eindigt van die belletjes. En tussenin ook nog als En tussenin ook nog. Goed, het, zou bijna het einde zijn van het programma. Waren niet dat we net eh, bij de hoofdradio een eh, extra uur hebben afgetroggeld. Dus, eh, nou, het is ons weer gelukt. Het is ons weer gelukt. Dat zijn we toch fucking goed. Goed, ik sluit af met dit uur dan. Mud, die Elvis Presley probeert na te doen. Dus Lonely This Christmas. Tot na Elven. at home, trying to imagine the Christmas all alone. That's where I'll be since you left me. op Moerdijk FM. Het radiostation uit de regio waar uw potentiële klanten naar luisteren. Adverteren op Moerdijk FM is goedkoper dan de krant en veel effectiever. Informeer naar de mogelijkheden. Mail info.rtvm.nl Moerdijk FM. Het station waar u nieuwe klanten ontmoet. Overal op 106.3 en 107.6. rij Christmas. Yes, it's Christmas. was het. Lekker was die, hè? Ik vind hem lekker, hoor. Ja, net als uh, die andere net, hè? Weet The je wel. Darkness. <laughs> <laughs> ik zou stoppen met zuipen als ik jou was. maar eh, wat krijgen we nou, goed? Vertel het eens. Ik heb, eh, dus op jouw verzoek, heb ik Katie Tunstall klaarstaan. Want die heeft een heel album. Nou, een heel album. Vier liedjes of vijf liedjes. Oh, is het zo? Met kerstliedjes. Want we hadden ook... Kerstliederen. We ook 2000 Miles hadden we ook bij ons. Maar die, die is al gecoverd ehm, door de Coldplay. al gedraaid. Ja. Dus, maar ja, eh, misschien... Eh, kan, als we nog tijd over hebben, wie weet. <laughs> Je pakt er nog een uur ja, Dan merkt niemand, joh. Alsof er iemand van begin af aan... Oh, precies, klaar. What the fuck? Oh, zet hem even voor repeat anders. Hey. <laughs> Zo. Goed. Eh, nou ja, Kenny Townsend. Uh, Ride. Dus het komt dus van diezelfde, diezelfde cd af, blijkbaar. Ja. Nou, cool. Nou, start er maar in, Koert.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 Fucking hell. En inmiddels aangeschoven Tom want we zitten toch in zijn zendtijd. Ja, dan, dan moet ik er maar bij komen dan zitten. moet je er maar bij komen zitten ook. Goed gelijk. Nou, ik moest toch nog in de buurt zijn. Dus, en dat is echt geen smoesje deze reis. Nee. Nou, ja, je kent me toch? Ja, oké. Okay. Dit doe je niet voor de lol. <laughs> nee, ik zit hier echt niet voor mijn plezier. Nee. Wij ook niet, hè? Dat is puur hard dat is verdomme. <laughs> ja. Uit werk, hè? Het is bier drinken kutroep, je weet het toch? Ja, oh, nee, inderdaad. Fatsoenlijke muziek, onfatsoenlijke praat? Juist. ik heb ook wel een hoop onfatsoenlijke muziek gehoord vandaag. Ja, het is, het is niet... dat, zijn, zijn niet mijn keuzes, hè? Nee, nee, nee, nee, eh, nee, nee, nee, Je kan wijzen naar mij, maar dat zien mensen die op de radio, hè? Dat weet je. God, wat is dit een kutte koptelefoon Heb je webcam, hoor. <laughs> nee joh, radio moet je horen, moet je niet zien. Juist. hey, eh... Tom? wat, eh, wat, eh, wat wilde jij vertellen over Solwex? Nou, wat wilde ik vertellen over Solwex? Ja. A, dat het nou, geniale artiesten zijn. In een eh, week of, wat is het, drie, vier geleden ben ik naar... Eh, twee, oh. <laughs> Stop met huipen. Ja, het misschien wel verzander. <laughs> Uh, ben ik eh, naar Solwaxmus geweest in Eindhoven. Vandaag is het overigens in Hasselt, België. Oeh. Was ik ook graag naartoe gegaan, maar het, uh, het paste niet in het plaatje, want het was al uitverkocht. Ehm, ja, ik, ik, ik heb iets voor met die mannen. Die mannen die maken geniale muziek. Ik heb ze in Paradiso gezien. Alles door elkaar. Alles door elkaar heen. Ook met beeld. ook met beeld, inderdaad. Echt visueel, echt helemaal te gek. Echt waar, ongelogen waar. Dat was echt eh, qua, qua dingen die ik afgelopen jaar gezien heb. Qua muziek dan, e-, een, van de hoogtepunten samen met LCD Sound System. Waar jij daar weer geen flikker aan vond. Nou ja, eh, weet ik, ik Lowlands, ik, vond, ik, ik, ik ben doorgelopen naar... Ik er ook eh, niks van hem. Niks aan. Shit, waar doorgelopen? Naar... Ehm, eh, Snow Patrol. Snow Patrol. Snow Patrol. Fucking Snow Patrol. Dat en dat nou was heel erg strak. Goed. maar oké, okay. Eh, Solwax eh, Last Christmas, de Ja, en, toevallig zat ik een, een, jaar of twee geleden zat ik in de auto op zaterdagochtend. En toevallig. Ja, dat gebeurt wel vaker, maar <laughs> het had toevallig vast wel een reden. maar in ieder geval, het kwam er eigenlijk min of meer op neer dat, dat ik ineens Studio Brussel opzet. Want dat is dan toch eigenlijk de beste alternatieve zender uit België in Nederland. Ehm, en ehm, die dan in de eten te beluisteren is. Ja, ga lekker starten. ik, er zit geen intro in. Ik ga nog een filler starten, verdomme. Ik heb al drie, nou ja. Ja, wat, maakt het jou de neuk? Je zit in mijn zendtijd. Oké, dat is jouw verhaal, sorry. Um, wat even, ik? neem even een slokje. Oh ja, nee, klopt. En, Studio Brussel luister Die van, eh, die van eh, daar kwam hij dus voorbij ik heb echt een jaar of eh, eh, een maand of, of, bijna gezocht voordat hij <laughs> voorbij kwam. Lekker dat bier. Ja, zo sappig. <laughs> en uh, waar was ik gebleven? Je zat in de auto. Dat oh, ja, de auto. God Christus. Ehm, ja, bijna kerst. is dus dat mag ja, ja, ehm, en... Um, het kwam erop neer dat ik wat lang gezocht heb, uiteindelijk toch gevonden heb. Want het was geen, niet de oorspronkelijke versie van Wham van Last Christmas, maar het is, een cover die ze gemaakt hebben. Maar die zit zo vol beats en Nee, zegt, hé, start er maar in hoor. Start er maar in. Ja, luister maar. so last Christmas. But the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special, special, special, special, special, special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me I'll give it to someone special. Once bitten and twice shy. I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a It doesn't surprise. kan het verschil zijn. Dit was Hazes, Eenzame Kerst en daarvoor de Soulwax en Last Christmas. En een eindeloze aankondiging van Tom van Hoof. Maar ja, het is, eh, blijft hoofdradio, dus je glimlacht en je knikt ja en dan is het goed.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 Vroeger. maar eh, gewoon... Ah, het was wel heel lekker. Het is lekker... lekker gewoon... Frank Sinatra lekker, maar de, muziek natuurlijk goed. Ja, nee, maar het is zo, zo echt. Ja, ja precies. Het is echt. Weet je al, blazen sexy op de achtergrond. Maar niet dat dit jaar geen goede kerstmuziek wordt gemaakt, jongens. Coldplay heeft een nieuwe kerstsingle. Dat was vorige week Moedijk singel single van de week. En nu is het gewoon een dikke hit. Dus Christmas Light. Kerstlichtjes, toch? Zo heb je Engels gehad op de middelbare school, Nino.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 <laughs> God, is het meer dan die kerstmuziek niet weet, die achtergronddeuntjes? Oh, wat is er voor deuntje, Koert? Dit is kerstfiller 1, is dit. <laughs> ja, dat bedoel ik niet, maar... Hey, ik, ik hoor hem maar niet. Iets met belletjes en dingen. Hé, hey, maar eh, goed. Eh, leuk dat je nog steeds luistert naar Keizerrijk. Ik kan me niet voorstellen dat je niet al lang helemaal uitgekotst bent van al die kerstmuziek. Het is eh, zeg maar de foie gras van de, van kerstmuziek. Het is Force Feeding the Christmas Spirit. Dat is een beetje mijn idee. Volgens mij is dit wel echt eh, hartstikke leuk als je in de auto zit om te gaan stappen. Ja. In Breda of zo. Hé, hey, maar wat ik maar zeggen. We hebben wel net een klein beetje oneenigheid. Ik heb twee versies van eh, Little Drummer Boy. En eh, ik vind de ene vet jij, en Nino die vindt de andere vet. Dus wat we gaan doen, we gaan ze gewoon allebei achter elkaar draaien. En dan moet jij gewoon maar beslissen wat jij het leukste vindt. Eerst komt Johnny Cash. Die is voor Koert. Die is voor mij, want Johnny Cash is een held. En daarna komt de Jackson 5. Maar die zijn geen helden op zich. Maar nou, het is gewoon een beter nummer dan die van Johnny Cash. Nou ja, Johnny Cash, uh, Little Drummer Boy. Die moet je luisteren, is gewoon fucking heldje, Johnny Cash. Goed, eh, tot zo. Die tweede is beter hoor. Come, they told me, our newborn king to see. Our finest gifts we bring. to lay before the king. This is to honor him when we come. Baby Jesus, I am a poor boy too. I have no gift to bring that's fit to give a king. but may I play for you? On my drum. The mother Mary nodded. The ox and lamb kept time. I played my drum for him. I played my best for him. Then he smiled at me. Me and my drum. oké, dan Jackson 5 met hetzelfde kutnummer als <laughs> Johnny Cash ervoor voren heeft Maar het was wel lekkerder. Nee, nee, Johnny Cash. Iets meer tempo. Oké, okay, iets wat we allebei vet vinden dan. The Killers. Oh, Santa. Don't shoot me Santa. I've been waiting on you. That's funny kid, because I've been coming for you. party's over, kid. Because I, because I got a bullet in my gun. A bullet in your what? But look at me. I turned out all right. Hey, Santa, why don't we talk about it? Work it out. Believe me, this ain't what I wanted. I love all you kids. You know that. Hell, I remember when you were just 10 years old playing out there in the desert, just waiting for a sip of that sweet Mojave rain.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 Merry fucking Christmas. Mr. Garrison. Thank you, Mr. Hare. Graag gedaan. Van, eh, van South Park natuurlijk. Merry weer over seks. Fucking Christmas en het ging weer over seks. hey, Al City heeft ook een kerstplaatje gemaakt. Zonder seks. Zonder seks. Peppermint Winter. We lopen bijna op het einde. Het is echt bijna klaar nu, Nino. Oh. maar we zijn wel kerststemming. Dat, dat dan weer wel. Gezellig. Cause here never There's nothing this is Christmas. And what have you done? Another year over, and you won't just begun. And so. bijna 12 uur. En dit was de fucking laatste keizerrijk van dit jaar, bedenk ik me net. Ik heb, volgende week heb ik een gala van mijn vereniging, dus dan eh, kan ik niet eh, hier zitten. En de week erop is het kerst, de week daarop is het oud en nieuw en dan is het al 2011, verdomme. Dus uh, nou ja, de laatste kerstplaat. zijn we nog wat vergeten? Nee, nou ja, heel veel, maar dat komt nou denk ik. Ja, we hebben hier Mike Thomas. Alles door elkaar. Mike Thomas sluit het af. Tot volgend jaar, fijne feestdagen en dan spreken we elkaar snel weer. Dashing through the snow in a one horse open sleigh bells ring. Are you listen to hear sleigh bells in the snow? Let it snow, let it's gonna be a cold, cold Christmas. Everybody's having fun. It is to ride in a one horse open fire. Jack Frost nipping at your self a merry little Christmas. I gave you my heart, but the very next day of Christmas, my true love gave to look a lot like Christmas. And look what we wish you a Merry Christmas. We wish come true. All I want for Christmas is you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas, everybody. Hey. Christmas time. Mistletoe and white Christmas. Just like Christmas.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 The greatest gifts we bring, pa rum pum pum pum, rum pum pum pum, rum pum pum pum. Ba da ba dum bum, ba da ba dum, ba ba dum bum, ba ba da ba da ba da, ba ba da ba dum bum, ba ba da ba dum, ba ba dum bum. ging de hemel open, die ons wel ter wereld bracht. Antwoord op ons zo dennenboom, o boom, was hij lager bij nacht in ons zien staan. Toen had je nog geen lichtjes aan, o oh, oh. oh. Nelsie's Day, old bone.